Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een van de oprichters van internetbedrijf Yahoo, Jerry Yang, is opgestapt. Hij was medeoprichter in 1995. Van 2007 tot 2009 was hij directeur van het bedrijf en daarna zat hij in de raad van bestuur. Zijn ontslag komt twee weken na de benoeming van PayPal-topman Scott Thompson tot nieuwe topman van Yahoo. Jerry Yang was populair onder medewerkers van het bedrijf. Drie jaar geleden haalde hij zich de woede op de hals van sommige aandeelhouders door een overnamebod van Microsoft te weigeren. Het bedrijf had meer dan 30 miljard dollar over voor Yahoo. Over de reden van Jerry Yangs vertrek is niets bekendgemaakt. gemaakt. In Las Vegas is funkmuzikus en componist Jimmy Castor overleden. Hij was saxofonist en percussionist en zijn band speelde allerlei stijlen zoals doo-wop, R&B, soul en funk. Zijn band, de Jimmy Castor Bunch, is onder meer bekend van het nummer It's Just Begun uit 1972. Samples uit zijn werk zijn meer dan 3000 keer gebruikt door andere artiesten. stukjes uit It's Just Begun zijn onder meer opgenomen in de muziek van hip-hop artiesten als The Two Life Crew, Kanye West, Ice Cube en Mos Def. De muziek van Castor werd ook gespeeld door de Spice Girls, Christina Aguilera en Madonna. Jimmy Castor is 64 jaar geworden. kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia heeft huisarrest opgelegd gekregen. Hij mag van de rechter de gevangenis verlaten. De kapitein wordt beschuldigd van doodslag. Zeker elf mensen kwamen om het leven. Een van de overlevenden van het ongeluk, een vrouw van 30, is een achternichtje van een kelner die om het leven kwam bij de ramp met de Titanic. Minister Schippers mag doorgaan met haar experiment met vrije prijzen voor tandartsen. De Tweede Kamer is kritisch over het project, maar een meerderheid blijft het steunen. Sinds twee weken mogen tandartsen hun eigen prijzen bepalen, maar verzekeraars vergoeden niet automatisch elke rekening. Soms moeten mensen extra betalen. Het weer, vannacht vrij helder, met uitzondering van een smalle strook langs de kust wordt het een paar graden onder nul. Overdag eerst nog zon, maar later meer bewolking en regen, dan wordt het 3 tot 6 graden.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 Zij maakt het verschil. Want ze is Geen goed gesprek, waar geen zitten wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uiting waar wij al niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil.